slaap onder een deken van geluk. Jij bent het gal. boy, Is that all?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 In zijn weblog zegt Bos dat Hameren een moeilijke baan doet in heel zware tijden en dat ze de steun heeft van hem en partijvoorzitter Ploemen. De positie van Hamer staat onder druk door de slechte peilingen voor de PvdA. Kamerlid Samson schreef onlangs in een mail aan zijn collega's dat de PvdA in een deplorabele staat verkeert en dat de fractie niet in staat is het tijd te keren. Volgens Bos is dat niet de juiste discussie. We willen het hebben over banen, eerlijk delen, Oeroesgan en goed onderwijs, schrijft hij. Bos sluit zijn weblog af met de woorden en nu aan het werk allemaal. De Poolse president Kaczynski tekent zondag het verdrag van Lissabon. Dat zegt een medewerker van de president. Polen is met Tsjechië het laatste EU-land dat het hervormingsverdrag nog niet heeft getekend. Kaczynski had al gezegd dat hij zou tekenen als de Ieren in het tweede referendum ja zouden zeggen. En dat deden ze vrijdag in ruime meerderheid. Het UWV slaagt er niet in om jong gehandicapten, de zogenoemde WA-jongers, aan een baan te helpen. En dat moet zo snel mogelijk veranderen, vindt de Tweede Kamer. Volgens CDA, PvdA, SP en VVD zijn er genoeg bedrijven die WA-jongers in dienst willen nemen, maar loopt het bij het UWV spaak. Dat komt onder meer door bureaucratie, communicatieproblemen en gebrek aan begeleiding. Ook zou het UWV de WA-jongers die bij de instantie in de kaartenbak zitten niet goed genoeg kennen. De partijen gaan er bij minister Donner op aandringen dat het UWV beter zijn best gaat doen. De inflatie in Nederland is in september licht gestegen van 0,3 naar 0,4 procent. Vooral vliegtickets en kleding zijn iets duurder geworden. Benzine en voeding werden goedkoper, meldt het CBS. Het weer droog en geregeld zon. Middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Dit was. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht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 behind us, and all we have is today. And all we have is today. Walk the hell without a sweat. We swim the Atlantic Ocean without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 to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. like Sunday morning.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 有吧。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

tonight we will Now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. blijft omdat je van me houdt, is er niets aan de hand.